uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De ochtend na zijn verkiezing tot paus zal Leo XIV voor het eerst voorgaan in de mis. Dat gebeurt om 11 uur in de Sixtijnse kapel in aanwezigheid van de kardinalen. Een uur later verschijnt hij op het balkon van de Sint-Pietersbasiliek voor het middaggebed. Gisteren werd de Amerikaanse kardinaal Robert Prevost, die ook de Peruaanse nationaliteit heeft, in het conclaaf gekozen als opvolger van paus Franciscus. Hij koos als naam Leo XIV. Het Amerikaanse ministerie van Defensie gaat zo'n duizend transgender militairen ontslaan. Het besluit van minister Hexeth werd al verwacht nadat het Hoge Rechtshof dinsdag groen licht had gegeven. Eerder hadden lagere rechters het verbod op transgender militairen nog tegengehouden. Als eerste worden openlijk transgender militairen ontslagen. Wie in stilte transgender is, krijgt een maand de tijd om zichzelf te melden. Daarnaast gaat het ministerie alle medische dossiers onder de loep nemen. Wie tekenen van bijvoorbeeld genderdysforie vertoont, wordt ook ontslagen. Voor ruim 200.000 middelbare scholieren beginnen vandaag de eindexamens. VMBO'ers, GL en TL beginnen met Engels, HAVO-leerlingen met natuurkunde en VWO'ers met Nederlands. De eindexamens duren tot en met maandag 26 mei. De VMBO-leerwegen kader en basis hebben vanaf dit jaar geen papieren eindexamens meer op een vaste dag. Deze leerlingen kunnen al sinds 1 april digitaal examen doen. De finale van de Europa League wordt een Engels onderonsje. Manchester United versloeg Athletic Club uit Bilbao... en Tottenham Hotspur schakelde het Noorse Bodo Glimt uit. De finale van de Conference League gaat tussen het eveneens Engelse Chelsea... dat het Zweedse Djurgårdens Gardens versloeg... en Real Betis, dat na verlenging Fiorentina uitschakelde. Het weer, het wordt een zonnige dag met later wat stapelwolken...